Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Canada zijn bijna alle stembureaus gesloten. De Canadezen stemmen vandaag voor een nieuw parlement en daarmee ook voor een nieuwe premier. Tot anderhalve maand geleden leek het erop dat de conservatieve kandidaat zou gaan winnen. Maar sinds Trump in de VS aan de macht is en het regelmatig heeft over het inlijven van Canada... krijgt juist de zittende premier veel lof, omdat hij zich daartegen verzet. In de komende uren zullen de eerste prognoses van de uitslag bekend worden. Veel treinstations in Spanje blijven de hele nacht open om gestrande reizigers op te vangen. Door de grote stroomstoring maandag zijn zeker 30.000 mensen gestrand. In Barcelona zijn honderden veldbedden geplaatst en de metro's rijden de hele nacht... zodat zoveel mogelijk mensen nog naar huis kunnen. Het is onzeker of de treinen in Spanje morgen weer kunnen rijden. Ruim driekwart van het land heeft inmiddels weer stroom. Ook in Portugal zijn bijna alle elektriciteitsstations weer aangesloten op het stroomnet. In Mexico zijn de lichamen gevonden van de vermiste activiste Sandra Dominguez en haar man. Ze werden sinds begin oktober vorig jaar vermist. Dominguez was een prominente activiste die zich vooral richtte op geweld tegen vrouwen... Ze sprak zich uit tegen overheidsfunctionarissen die deelnamen aan groepschats vol met vrouwenhaat. Sindsdien werd ze bedreigd. Volgens de autoriteiten zit een criminele bende achter de dood van de twee. Eén vrouw is aangehouden en zit vast. Het stel uit Urk dat vorig jaar de instorting van een hotel in Duitsland overleefde... heeft hun tweede kind naar een van de reddingswerkers vernoemd. De baby heet Christophe, naar de man die het gezin onder het puin aantrof. Tijdens het verblijf in het hotel dat instortte was de vrouw al zwanger. Het hele gezin overleefde het. Het weer, het is helder. Het koelt af naar een graad of vijf Vanochtend meteen weer veel zon. Vanmiddag alleen wat sluierwolken.